uur. is van Kesteren met het NOS-journaal. Frankrijk kampt met de eerste hittegolf van het jaar. Vakantiegangers in het midden en zuiden van het land moeten rekening houden met extreme hitte. Het kan op sommige plekken warmer worden dan 40 graden. Zelfs s'nachts kan het nog 30 graden zijn. De sporters en supporters op de Olympische Spelen in Parijs moeten vanaf morgen rekening houden met temperaturen van boven de 35 graden na twee weken van werkzaamheden rijden er vanaf vandaag weer de eerste treinen rond station Amersfoort. Het blijft nog wel opletten voor reizigers, want nog niet alles rijdt weer volgens dienstregeling. De afgelopen twee weken werden kabels, wissels, leidingen en 5 kilometer spoor vervangen. Ook ging de verwarming van die wissels over op elektriciteit en is het perron vernieuwd. De branden in het Canadese dorp Jasper zijn na een week onder controle. Een derde van de gebouwen in die populaire plaats is verwoest... maar in de omliggende natuurgebieden worden nog altijd fikse branden. Het is de grootste natuurbrand in 100 jaar. Er vielen geen slachtoffers, maar naar verwachting duurt het nog maanden... voor het vuur gedoofd is in de omgeving van Jasper. Een bestuurslid van een amateurvoetbalclub in Poeldijk... heeft 130.000 euro verduisterd van zijn eigen club... De club heeft aangifte gedaan, maar rekent er niet op dat het geld weer snel terug is, meldt Omroep West. De leden van de club in het Westland zijn op de hoogte gesteld. Volgens de voorzitter is de club ondanks de diefstal niet in financiële nood. De eerste schrijfster Edna O'Brien is overleden. O'Brien schreef tientallen romans, toneelstukken, kinderboeken en non-fictie. de debuutroman uit 1960 veroorzaakte flink wat ophef. In De Buitenmeisjes schreef O'Brien openlijk over seks. En dat lag toen erg gevoelig in Ierland. Edna O'Brien was 93 jaar. Het weer in het oosten en noordoosten is er kans op mist.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 soldaten of bewoners of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en probeer iets te doorgronden waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Gooi je de stad, mijn hemelse verslaving? Voel je de adem tussen de schemer?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 En zelfs s'nachts kan het nog 30 graden zijn. Na twee weken van werkzaamheden rijden er vanaf vandaag weer de eerste treinen rond Amersfoort. Het blijft nog wel opletten voor reizigers, want nog niet alles rijdt weer volgens dienstregeling. Een bestuurslid van een amateurvoetbalclub in Poeldijk...